Cause when I'm with you, there's nothing that I wouldn't do. You're the one that I've waited for to bring out the best in me. I'm out in the blue, I'm holding my hand out to you. You're the one that I've waited for, I'm holding on to you. I'm with you. I'm with you, you here. you are the light I need. In the dark I see. I see. am with you. I'm with you, I'm with you here. You are all I see. You witness. no, we haven't seen each other much. I've been gone for the last six months, and life isn't easy. So call when you need me. Dad's sick and your brother's not there. More drink, cause nobody cares, but I believe in you deeply. You know you can lean on me. I'm here for you, and whatever you're going through, whatever it is you can tell me, I know you do the same. I'm with you. I'm with you here. braver than we thought. Only hearing that they done was when they heard us in the court. We grew up in a place where bloody murder was the sport. I know a few gold medalists. Now the thing that they're serving, you can't serve it on a fork. Or rather, it was bailiffs that was banging at your door. You can read about it, but you've heard it all before. Have mercy on them, Lord. I know you're with them in the storm, even though it's hard to see. Had to print you on a shirt, cause I knew you to a T.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 So then why? Is it for love? Is it for self expression? Is it to combat depression? Is it to make people happy? I mean, I love it. I can hear it. I can listen to what somebody smiles at.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 De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Plus. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro.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 Er is geen gevaar meer dat de afgebrande Vondelkerk in Amsterdam verder instort. Door de brand vannacht is een groot deel van die kerk verwoest. De toren en het dak zijn wel naar beneden gekomen. En het oogziekenhuis in Rotterdam heeft 14 mensen behandeld door vuurwerk. Het gaat vooral om kinderen die als omstander zijn geraakt. Sublime weer. Er regelt buien en weinig zon. Wel een wind die hard kan zijn. Het wordt zo'n 5 graden. De beste funk, soul en R&B. rich when you're poor, poor when you're rich. It can be raining, and I can make the sunshine. I got it, you got it, we got the magic. I got you know you got it, we got the magic. I got it, got baby, we got the magic. I got it, got baby, we got the magic. I know sometimes, sometimes you feel no hope been there, I've walked that lonely road. Ooh, I took whatever devil offered me. Because I knew that he would set me free.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 Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ook lekker voordelig? 1 ster beter leven gyros met paprika 500 gram voor maar 3,59. van voordeel. Aldi. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7 Oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken we?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 De organisatie